Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Britse oog van Salman Abedi, die in mei een zelfmoordaanslag pleegde... tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. Hashem zou op de hoogte zijn geweest van de plannen van zijn broer. Hij reisde samen met hem een maand eerder naar Libië. Hashem werd daar een dag na de aanslag opgepakt. Een Britse OM wil hem vervolgen voor de moord op 22 mensen... poging tot moord en medeplichtigheid aan het veroorzaken van een explosie. Inwoners van landen met lagere inkomens lopen vijf keer meer kans om te moeten verhuizen voor extreem weer. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib over klimaatvluchtelingen. De afgelopen acht jaar moesten ieder jaar gemiddeld 14 miljoen mensen uit vooral Afrikaanse en Aziatische landen hun huis uit. Onder meer vanwege overstromingen en stormen. Volgens de ontwikkelingsorganisatie stoten de armste gemeenschappen nauwelijks broeikasgassen uit, maar worden ze er het hardst door getroffen. De Oezbeek die eergisteren in New York met een pick-up truck acht mensen doodreed... heeft gevraagd om een IS-vlag in zijn ziekenhuiskamer. Ook zei hij zich goed te voelen over zijn daad, zegt de aanklager. Hij had Halloween uitgekozen omdat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. Saifulo Saipov is aangeklaagd voor terrorisme. En een kringloopwinkel in Appingedam is afgelopen middag ontruimd geweest... vanwege de vondst van een anti-tankmijn. Die zat in een doos met spullen die door iemand naar de winkel was gebracht. Een explosieve opruimingsdienst heeft het Poolse wapen opgehaald om onschadelijk te maken. Er zat 2 kilo springstof in de antitankmijn, maar er was geen ontploffingsgevaar omdat er geen ontsteker meer in zat.